Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Volgens klimaatbeweging Extinction Rebellion zijn bij het protest op de A12 in Den Haag bijna 700 mensen aangehouden. De politie kan dat nog niet bevestigen. Klimaatactivisten bezetten sinds het begin van de middag een deel van de snelweg en die werd daarom een tijd lang afgesloten. Rond 5 uur begon de politie de weg te ontruimen. TV-presentator Tom Egbers is dit weekend niet te zien op televisie. Hij ligt onder vuur na een artikel in de Volkskrant over misstanden bij NOS Sport. Egbers is het vaste gezicht van de zondagavonduitzending van NOS Studio Sport Eredivisie. Hij zegt dat hij rust wil bieden aan de redactie en het programma vanwege de ontstaande commotie na het artikel. De presentator heeft een korte affaire gehad met een jonge stagiaire. Nadat zijn vrouw daarachter was gekomen zou Egbers de stagiaire hebben gepest en geïntimideerd. FC Twente heeft voor het eerst sinds oktober vorig jaar weer eens een uitwedstrijd gewonnen in de eredivisie. Op bezoek bij Fortuna Sittard won de ploeg van Ron Jans met 3-0. En ook FC Emmen heeft een belangrijke stap gezet. De Drentenaren versloegen in eigen huis Excelsior en daar werd het 2-0. En dan het weer. Op veel plaatsen koelt het flink af. Vooral in het noorden gaat het 1 tot 3 graden vriezen. Komende nacht is het bewolkt. Morgenochtend ook wolken en regen.